de Donderdag in Van Putten CD show. Disintegration, het nieuwe album van The Cure, gaat vanavond bij de Tros in première. Ook de nieuwe verzamel-cd van Glennet hoor je het eerst bij de Tros. En Steve Hackett's The Golden Earring Live. En uit de import de nieuwe Concrete Blonde en The Beach Boys Box. De CD-show van de Tros, het meest compacte radioprogramma van Nederland, is er vanavond weer van 9 tot 11 in hi-fi stereo. Voor als je echt op de hoogte wilt blijven. De CD. De meeste cd's die je zult horen de komende twee uur liggen nog niet in de winkel. Zo ver zijn ze. Goedenavond, welkom bij de cd-show van de Tros tot 11 uur. En het programma wordt weer gemaakt samen met Jan van Ditmars en technicus Michiel Richardson. Allereerst de CD Top 10 van de nieuwe CD Top 100 van Buma Stemra. Eens even kijken wat er gebeurd is deze week. Op nummer 10 een nieuwe, De Reiziger van Rob de Nijs. 9 van, eh, vanaf nummer 8. De enige echte Nederlandstalige top 30 door diverse artiesten. 8 van 10, Money for Nothing van de Dire Straits. 7 van 5, het beste uit de top 100 alle tijden door diverse artiesten. 6 vanaf nummer 16, Appetite for Destruction van Guns N' Roses. 5 vanaf nummer 6, Everything van de Bengals. 4, Stationair, The Blues Brothers, de original soundtrack. 3 vanaf nummer 2 Anything For You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. 2 vanaf nummer 3 Synthesizer Greatest Hits door diverse artiesten. En op de eerste plaats, dat is de best verkochte cd van Nederland, ook van deze week, daar staat uiteraard Madonna met Like A Prayer. Aan het begin van het tweede uur neem ik de nieuwe binnenkomers even met je door, maar we lopen alvast even vooruit. Want nieuw op nummer 53 deze week, War of the Worlds van Jeff Wayne. En daarvan ga je luisteren naar het openingstuk van disc 2, want het is een dubbele CD. Hier is The Red Wheat. Next day. was a brilliant fiery red, and I wandered through the weird and lurid landscape of another planet, for the vegetation which gives Mars its red appearance had taken root on Earth, as man had succumbed to the Martians so our land now succumbed to the red weed. Wherever there was a stream, the red weed clung and grew with frightening voraciousness, its claw-like fronds choking the movement of the water. And then it began to creep like a slimy, red animal across the land, covering field and ditch and tree and hedgerow with living, scarlet feelers, crawling, crawling. hebben we een tijd niet gehad. Zo'n rustig begin aan de CD-show. Dit was muziek van Jeff Wayne en die hoorde de stem van Richard Burton. Het kwam van de compactdisc, de dubbele CD War of the Worlds, deze week nummer 53 in. De CD. Top 100. We gaan zo dadelijk eens even de nieuwe CD-singles met je doornemen, als je dat wilt tenminste. Maar we hebben eerst een heel speciaal exemplaar van een CD-single. Dat is er een van U2. Hij heet Excerpts from Weddle and Hum en er staan vijf stukken muziek op. De totale speelduur is 25 minuten rond en deze komt niet in de winkel. Wat is er nou zo speciaal aan eh, dit promotie-exemplaar? Want dat is het. Er staan twee stukken op die je terugvindt op de gewone cd van U2, Rattle and Ham, Maar ook drie stukken die uitsluitend terug te vinden zijn, de muziek tenminste, in de video die eh, eh, van U2 gemaakt is met de gelijknamige titel Weddle and Hum dus. Die eh, drie stukken dus ook op deze promo-cd. Nogmaals, hij komt niet in de winkel. Maar ik wil je het volgende stuk niet onthouden. Het heet Bad. van de tracks van de CD-single Excerpts from Rattle and Ham van U2, die niet, dat zeg ik nog, nog een keer bij opzettelijk, die niet in de handel komt. wat komt er deze week wel in de handel op CD single? Dus is een aardige waslijst deze week. Through the Storm van Aretha Franklin en Elton John. Make No Mistake van Keith Richards. Ain't Nobody van Inner City. A Diva van Paul Simpson. This Is Your Life van de Blow Monkeys. I'm Every Woman van Chaka Khan. Nothing That Compares to You. 19 Forever van Joe Jackson. City Street van Carole King. Beauty and the Ritual van Mathilde Santing, Do You Like It van Kingdom Come, Just Because van Anita Baker, Nervous van Met Bianco en de laatste Chicago met Look Away. Dat waren de nieuwe CD-singles van deze week. En het spreekt vanzelf dat je ze morgen weer terug kunt vinden op pagina 355 van Tros Teletext. De volgende compactdisc ligt pas aanstaande dinsdag in de winkel. En ik heb het over de nieuwe, tussen aanhalingstekens, Glennet. Het is een verzamelaar hij heet Past Present... En eh, een heleboel beroemde stukken staan er uiteraard op, zoals eh, Theme from Harry's Game en In the Lifetime samen met Bono. Maar er staan ook twee stukken op die nog nooit eerder op eh, CD zijn verschenen. En die ga je nu horen, die twee nieuwe stukken van Past and Present. Het zijn achterin volgens The Hunter, gevolgd door World of Difference. Hier is die, de nieuwe verzamelaar van Planet. in hi-fi stereo naar Glennets en Past and Present. Als je nu denkt van, nou, dit vond ik zo mooi, ik ga dinsdag naar de platenzaak. Wacht even, los straks even de prijsvraag op met Jan van Ditmars, want we geven vijf exemplaren van Glennet weg vanavond. De volgende compactdisc die ligt morgen in de winkel en dat is de nieuwe Simple Minds. Hij heet Street Fighting Years. Mooie muziek uit Schotland. Luister eens naar Take a Step Back gevolgd door Let It All Calm Down, de nieuwe Simple Minds. better toets drukken thuis. <laughs> Sorry dat ik er even tussendoor moet komen, maar eh, ik weet niet of het je opgevallen is. Maar we starten de eerste track die we bedacht hadden vanavond. En na 10 seconden sprong die automatisch naar de volgende. Dus ik denk dat de CD-speler even voor zichzelf is begonnen of het eh, plaatje niet oké is. In ieder geval, het tweede stuk heb je helemaal gehoord. Let it all calm down. We gaan nu opnieuw proberen om Take a Step Back te starten. Je luistert tussen haakjes naar de CD-show van Atros. mountain, try to shake the deep foundations of this land. High up on lover's land, they got a hotel room so grand, and no one here knows what goes behind closed doors. Take a step back to the middle of the track. nieuwe Simple Minds Street Fighting Years, morgen ligt die in de winkel. Deze week zijn er geen nieuwe compact disc video's uitgekomen. Eh, we gaan ook eh, jullie een beetje op de hoogte houden van welke titels er zijn, maar deze week is er natuurlijk helemaal niks. Eh, wat we wel voor je klaar hebben liggen is een compact disc video van Walls Not Walls. En die was al enige tijd in de handel. Hij heet Anything Can Happen. Totale speelduur is 14 minuten en 37 seconden. Dat is eh, de lengte van de vier audiotracks die erop staan. En uiteraard staat er één videoclip op van 4 minuten en 2 seconden. Je gaat luisteren naar het titelstuk. Hier is Walls Not Walls. studio 5 inch, dus van klein formaat van Walls Not Walls. Hij heet Anything Can Happen. Kwart voor tien, we gaan naar de importhoek. Maar ga eerst even met je doornemen wat er eh, op importbasis uitgekomen is deze week. Bij de importplatenzaken kun je terecht voor de volgende compactdiscs On Your Feet van de Blue Oyster Cult, Untitled van The Birds, Introducing B.B. King, Anthology van Nazareth, The Summer of God's Piano van Bill Nelson en ook van Bill Nelson, Pavilions of Heart and Soul Perfect Crime van Ray Obido en de laatste, de Beach Boys box set. Dat zijn vier cd's met alle hits uit de Capitol tijd erop. Die eh, gaan we straks draaien, maar eerst een import-cd die vorige week uitkwam en waar we toen geen tijd voor hadden. Dat is Free van Concrete Blonde, een eh, bandje uit Amerika. Luister eerst eens naar San, gevolgd door Little Conversations en de eerste Concrete Blonde. Die hebben we ook in dit programma gedraaid. Ga er maar eens even voor zitten. a star tonight. A smile like a be won't You can show me a way, show me a way, show me a way. session. Well, it's over very soon. And I watch in admiration from my corner of the room. And they shine on you with starry eyes. And they rain a friendly storm. Like kids around a Christmas tree And then you smile all nice and warm These little conversations If I try my very best You know I never could say anything in 20 words or less Somewhere, sometime down the line Someday I may confess And tell you all That's all with a little conversation. Well, I mean it very rough. Will they leave me all in pieces? you know there's never time enough. It's like a book with missing pages. A story incomplete. like a painting left unfinished. It feels like not enough to eat. Starving, you know these little conversations. Well, for me, they'll never do. Now, what am I supposed to do with broken sentences of you? I'll stay in my corner, cause that's all that I can do. Let the others speak for me. Little conversations Recht uit het hart. De nieuwe Concrete Blond. Hij heet Free en hij is te koop bij de importplatenzaken. Ja, dat geldt ook voor de volgende. Dat is die Beach Boys box. Een box met vier cd's. Hij heet ook The Capital Years.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 En de cd heet When the World Knows Your Name. Luister eens naar Circus Lights. dancing Blue. En de cd heet When the World Knows Your Name. Hij komt nieuw binnen op nummer 77 deze week. We gaan weer naar de cd-singles en dat is heel leuk. Er komen eh, een heleboel gouden ouwe op cd-single uit. In een serie en die heet Solid Gold. Het zijn eh, allemaal van die kleine cd-singles, dus de drie inches in, eh, in vaktermen. En wat kom je zoal tegen op die drie inches? Nou, ik heb een paar titels even opgeschreven. Uh, luister maar even mee wat eh, voor je bij zit. It Never Rains in Southern California van Albert Hammond bijvoorbeeld. Mr. Tambourine Man van The Birds. Carrie van Europe. Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. San Francisco van Scott McKenzie. The Power of Love van Jennifer Rush. Ik noem er maar een paar hoor, want het is een gigantische serie. En eh, eentje die er ook in zit, in die serie Solid Gold, is deze van Toto. Die ligt nu klaar. Hij heet Pamela. En naast Pamela staat ook Afrika erop. En ook, en dat ga je nu horen, Hold the Line. herinner, was dit de eerste hit destijds voor Toto Hold the Line. Je vindt hem terug op de CD-single die Pamela heet. En de serie Solid Gold ligt vanaf komende dinsdag in de winkel. We lopen een beetje voor vanavond, maar dat geldt ook voor de volgende compactdisc. En dat is de nieuwe Cure. Hij heet Disintegration. Vorige week hebben we al iets eh, laten horen van die compactdisc. Toen hadden we een CD-single waar al wat nieuwe stukken op stonden. Maar we hebben nu de echte CD. Ik ben echt blij met de primeur vanavond, want mag je best weten, ik ben al jaren een beetje een Cure-fan. Sinds The Forest was ik totaal verkocht. Luister eens naar Last Dance, gevolgd door The Same Deep Water As You. Atelier British, The Cure and Disintegration. this Dat was de nieuwe Cure. Hij heet Disintegration. Je hoorde hem ook het eerst hier bij de Tros. Dinsdag ligt hij in de winkel. Voor we verder gaan, om eh, even met je de nieuwe Nederlandse releases door te nemen... kijk ik even voor mijn neus en zie ik dat er files zijn op dit moment. En ik zal ze toch maar even roepen. Eh, op de A9 Amstelveen-Utrecht voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file... En op de A12 Den Haag richting Utrecht ter hoogte van Bodegraven staat een file van 2 kilometer. Het is hoogst ongebruikelijk op dit tijdstip. Vandaar, doe voorzichtig als je op de weg zit. Wat is er deze week uitgekomen in Nederland op Compactdisc? Bij Ariola kun je terecht voor Touch van Sarah McLachlan. Die hadden we twee weken geleden, geloof ik, die zangeres uit Canada. En ook bij Ariola Black Swan van de Twifits en Bloom Bloom van Elisa Wout. Bij Bertels Distributie Collection van de Small Faces en van Family vier titels It's Only a Movie, Anyway, Song for Me en Fearless. Bij Wea, Breathtaking Blue van Alphaville, Blue Murder van Blue Murder, Blast van Holly Johnson, die hadden we ook vorige week, Thin Blue Line, de original soundtrack van Philip Glass en Junkyard van Junkyard. En dan bij CBS, Late Night van Neil Sean, Arabia van Vengeance, Straight to the Sky van Lisa Lisa en de Cool Jam. En dan bij Polydor Phonogram, Twist of Shadows van Xymox, Kiss in the Dreamhouse van Susie and the Banshees, The Golden Earring Live en Step by Step van Clive Griffin. En de laatste bij CNR, Keeper of the Flame van The Golden Earring. En dat waren ze de nieuwe Nederlandse releases van deze week. Voor we naar de prijsvraag gaan, ja eigenlijk zouden we daar nu al aan moeten beginnen, maar dan wordt het een beetje te veel gesproken woord op elkaar gaan we eerst even luisteren naar een cd die ook aanstaande dinsdag pas in de winkel ligt. Dat is de nieuwe China Crisis en die hoor je ook het eerst hier. Hij heet Diary of a Hollow Horse. En daarvan All My Prayers, gevolgd door het titelstuk. En dat heet dus Diary of a Hollow Horse, de nieuwe China Crisis. by design. And when we meet again, I will run into your arms. And when we meet again, I will fall to my knees and rise to your knees. De nieuwe China Crisis CD hij heet Diary of the Hollow Horse. En dan nu de prijsvraag en daarna draaien we Steve Hackett. Dit is de Jan van dit pas. De prijsvraag. De vraag... Jan? Je moet geen geintjes uithalen. Sorry. Goed, nee dat geeft niet. Een serieus programma. Ja, daarom de vraag van vorige week was: Holly Johnson speelde in een band waarmee hij twee albums maakte. En wij wouden weten welke band dat was. Dat was Frankie Goes to Hollywood. En we gaven vijf cd's weg van Holly Johnson Blast. Die vijf cd's die gaan naar Menno van der Linden. Zeg... Gaat het, Jan? Nee. Zal ik ze even voorleggen? Nee, wacht. Zeggengors 43, mijn Mijns land. Sylvia de Wit, Benedenweg 254 in sint Pangras in Noord-Holland. Henry Snijers, De Burgt 151 in Gelderop. Peter Touw, Vossendonk 31 in Raamsdonkveer. En de laatste die gaat naar Jan, Jan Zand Bergen, De Aalschover 24 in Vriesenveen. En de cd-klok, Jan? De cd-klok die gaat deze week naar Lisbeth Heijwegen, Plevieren 72 in Wageningen. Alle zes van harte gefeliciteerd. We hebben goed nieuws voor de winnaars een paar weken geleden. Ja, het werd een beetje gênant hoor dat we ze nog niet binnen hadden. Van The Marquee, 30 Legendary Hits. Eindelijk zijn ze er. Ze zijn binnen. Morgen worden ze afgestuurd. Goed zo Jan. De vraag voor de komende week. Ja, we draaiden net eh, de nieuwe eh, verzamelaar van Planet, Past Present, oftewel de Best Of. Uh, eh, daar staat een single hit op, In A Lifetime. -huh. Mhm. En daar doet een hele bekende zanger op mee. Ik heb het zelfs gezegd toen straks. Dat wou, dat wou ik net zeggen. In het eerste uur hebben we zelfs gedraaid. En wij willen weten welke zanger dat is. en we geven vijf van deze cd's weg van Planet. Prima. Dus wie is de beroemde zanger? En dan bedoelen we niet Enya, maar eh, die heer die zingt in het duet In the Lifetime... Als jij het weet, zet je antwoord op een briefkaart en richt die aan de tros. De CD-show, postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. En misschien heb jij dan volgende week die verzamelaar van Glennen te pakken. Nog één keer het adres, postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. Zijn we er door, Jan? Ja, dat was die weer. Ja? Ja. Het wekelijkse diepte- en hoogtepunt in de, in de show. Dank je. Eh, vorige week hebben we genoemd dat er drie nieuwe Steve Hackett CD's uit waren. Het waren Spectral Mornings, Cured en Highly Strong. En vanavond draaien we wat van Highly Strong. Je hoort eerst India Rubberman, gevolgd door Hackett to Pieces. daar komt die Steve Hackett. Steve Hackett was dat, de voormalige gitarist van Genesis. En dit kwam van de compactdisc Highly Strung. De volgende cd kwam deze week uit. Die heb je toen straks gehoord in het releaseoverzicht. Het gaat om de Golden Earring Live. Een dubbele compactdisc en daarvan één track, maar die is aan de lange kant. Hier is de live uitvoering van 8 Miles High. van de dubbele live cd van de Golden Earring. En dat was ook de laatste cd in deze aflevering van de cd-show. We hebben nog anderhalve minuut voordat de ster losbreekt. Dus ik kan alleen nog tegen je zeggen dat dit weer de cd-show van het Ros was. Gemaakt door Wim van Putten, Michiel Richardson en Jan van Ditmars. Heel erg graag tot de volgende week.